het Boekraat met het NOS Journaal. Bij een gevangenisopstand in Paraguay zijn zeker zes gevangenen om het leven gekomen heeft het ministerie van Justitie bekendgemaakt. Een onbekend aantal gevangenen van de Takumbu-gevangenis in de hoofdstad Asunción grepen de macht in een deel van het complex en gijzelden enkele bewakers. Ze eisten betere leefomstandigheden. Na gesprekken met de minister van Justitie lieten ze de bewakers weer vrij en kwam de opstand ten einde. Hoe de zes gevangenen om het leven zijn gekomen is niet bekendgemaakt. De spoedwet over de avondklok wordt mogelijk vandaag al ingediend bij de Tweede Kamer. De wet is gisteravond ondertekend door de koning en naar de Raad van State gestuurd. Het ministerie van Justitie en Veiligheid zegt tegen persbureau ANP... dat de hoogste adviseur van de regering met een spoedadvies komt... waarna de wet meteen naar de Kamer kan. Vervolgens is het aan de Tweede Kamer om te bepalen wanneer de wet wordt behandeld. Het dodental van het extreme weer in de Verenigde Staten is opgelopen naar zeker 20. Onder de doden zijn vier leden van een gezin uit Houston in Texas... die omkwamen bij een brand in hun huis. Ze hadden de open haard aangestoken om warm te blijven... nadat de elektriciteit was uitgevallen. In North Carolina liet een tornado een spoor van vernieling en zeker drie doden achter. De Amerikaanse oud-president Donald Trump heeft in een verklaring keihard uitgehaald... naar zijn belangrijkste partijgenoot in de Senaat, Mitch McConnell. Trump waarschuwde republikeinse senatoren dat ze in de toekomst niet meer zullen winnen als ze McConnell behouden als hun leider. McConnell stemde vorige week tegen de veroordeling van Trump in diens tweede afzettingsproces. Maar viel Trump daarna wel ongebruikelijk hard aan. Hij zei dat de mensen die het kapitool bestormden... handelden naar de wens en de instructies van de president. Het weer. Het wordt opnieuw een bewolkte dag. En vooral in de bovenste helft van Nederland valt later op de dag af en toe wat regen.